Michel Koenen met het NOS-journaal. In een plas bij Nune en gisteren werd vermist. Een vrouw uit Eindhoven verdween onder water toen ze aan het snorkelen was met een loodgordel om. Het was een ervaren snorkelaar die bijna dagelijks naar de plas kwam. Een de vrouw is het derde waterslachtoffer van dit weekend. Gisteren overleed een jongen van vier bij een plas in Hoofddorp... en werd het lichaam van een zwemmer van 59 gevonden in Amsterdam. eerder vandaag bleek dat twee vermiste badgasten aan het strand in Noordwijk ongedeerd waren. De grote duinbrand in Heemskerk is onder controle. Aan het einde van de ochtend brak er een brand uit die uren duurde. 16 blusvoertuigen uit de omgeving werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het nablussen kan nog zeker een uur duren. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is een halve vierkante kilometer natuurgebied door de brand getroffen. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Een zeer goede start van de top met president Poetin. Zo noemt de Amerikaanse president Trump het één-op-één gesprek met Poetin in Helsinki... dat ruim twee uur duurde. Een Amerikaanse en een Russische delegatie zijn nu aangeschoven voor een late werklunch. Na afloop wordt er een gezamenlijke persconferentie van beide presidenten verwacht. En Airbnb moet zijn voorwaarden aanpassen aan de Europese regels voor consumenten. Zo moet niet alleen de kale huurprijs zichtbaar zijn, maar ook alle extra kosten zoals die voor de schoonmaak, vinden de Europese Commissie en Europese consumentenorganisaties. Ook het beleid voor annulering, schadeclaims en het eventueel terugstorten van geld moet duidelijker. Airbnb krijgt ruim een maand de tijd om alles in orde te maken. Het weer nog veel zon, maar ook wolken. Het is 25 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15.